goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, met een lach en tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven gekend, maar ook verdriet En hoe vaak stootte ik mijn kop, maar toch ben tevreden met alles wat ik ben. Als je roem voorbij is, moet je die nu maar op. Met bloed, zweet en tranen. Zij vrienden, dat vrienden, de koek Ik heb er echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek ik straks nog iemand mis. Ik blijf echt alleen, ja echt alleen. Geen gezeur meer aan mijn kop, ach rot nu maar op.